1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In zes oudere Utrechtse basisscholen is een verhoogde concentratie lood gevonden in het leidingwater, is uit onderzoek gebleken. De scholen liggen in vier verschillende wijken. Vanwege het lood mogen leerlingen geen kraanwater meer drinken in de school. Het zware metaal in het drinkwater is schadelijk, vooral voor jonge kinderen. Ook in Rotterdam en Amsterdam onderzoekt de gemeente oude scholen... op de aanwezigheid van lood in de leidingen. Veel oude schoolgebouwen hebben nog leidingen waar lood in zit. Nog nooit werden in Nederland zoveel bedrijven opgericht als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar kwamen 207.000 bedrijven bij, 23.000 meer dan in 2018, terwijl er toen ook al sprake was van een record. De meeste nieuwe bedrijven opereren in de specialistische zakelijke dienstverlening, gevolgd door de handel en de bouw. Ook verdubbelde het aantal opgerichte webwinkels bijna in één jaar tijd. Er werden vorig jaar ook meer bedrijven opgeheven dan in 2018, maar per saldo is het aantal bedrijven gegroeid. Minister van Nieuwenhuizen heeft berekeningen over vliegveld Lelystad niet met de Kamer gedeeld. Ze liet afgelopen zomer onderzoek doen naar de toename van het verkeer en de stikstofuitstoot bij uitstoot bij uitbreiding van het vliegveld. De uitkomst is niet openbaar gemaakt. Kamerleden vroegen de afgelopen tijd geregeld om zulke informatie. Die is belangrijk bij het bepalen of vliegveld Lelystad wel kan uitbreiden met vakantievluchten. Een aantal Kamerleden eist nu tekst en uitleg van minister van Nieuwenhuizen. In een groot onderzoek naar een crimineel netwerk uit Albanië... zijn bij elkaar 25 mensen aangehouden. In Etteleur en Breda werden drie mannen opgepakt. En ook waren er politieacties in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Europol denkt dat in België de mogelijke leider van de bende is gearresteerd. Het weer, wolkenvelden, maar in het zuiden ook opklaringen. Minima bij de bewolking rond de graad of 2. Bij opklaringen lichte vorst en kans op een mistbank.